And the piano cries out me play once for you. Everything is done. Everything's sold and I'll leave one by one. The auction is over and left in that room is worn down piano. Still a bit out of tune.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 Vanochtend praat formateur Rutte met Van Bijsterveld. CDA-politica is nu nog demissionair staatssecretaris van Onderwijs. De post van staatssecretaris is waarschijnlijk voor VVD'er Halbe Zijlstra. Rutte zei dat hij begrip heeft voor het verwijt dat er maar weinig vrouwen in zijn kabinet zitten. Hij erkende dat drie vrouwelijke ministers van de twaalf niet veel is. Maar hij heeft de beste ministers gekozen die hij kon vinden, zei hij. In Frankrijk hebben reddingswerkers het lichaam van de speleoloog Eric Establi gevonden. Hij is verdronken. Establi kwam vorige week zondag niet terug van een klim- en duiktocht door grotten in de Ardèche. Zaterdag was er nog hoop dat hij alleen maar was verdwaald. De reddingswerkers dachten klopsignalen te horen in het gangenstelsel waarin hij was afgedaald. Gisteravond vonden twee duikers zijn lichaam op ruim 800 meter van de ingang van het gangenstelsel. Door een instorting was de weg naar de uitgang geblokkeerd. Establi was beroemd in Frankrijk. Zelf hielp hij vaak bij reddingsacties. De import van illegaal gekapt hout in de Europese Unie wordt strafbaar. EU-lidstaten hebben een wetsvoorstel dat dit regelt goedgekeurd. Daarin staat dat houtimporteurs met ingang van 2013 moeten kunnen aantonen dat hun hout legaal is gekapt. Ook moeten ze registreren hoe ze aan hun hout komen. Zo hoopt de EU de illegale kap van tropisch regenwoud tegen te gaan. Volgens het Wereld Natuurfonds was in 2008 20% van het in Europa geïmporteerde hout illegaal gekapt. Het is blij met het verbod, maar vindt wel dat...